Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Tel Aviv hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen het coronabeleid van de Israëlische regering. Veel betogers droegen mondkapjes vanwege de tweede besmettingsgolf in het land. Maar niet iedereen hield genoeg afstand. De betogers vinden dat de Israëlische overheid te traag reageert op de coronacrisis. Steunpakketten komen maar langzaam van de grond, terwijl de werkloosheid is opgelopen tot 21 procent. De Franse kustwacht heeft afgelopen nacht 21 migranten uit het kanaal gehaald. Ze zaten op drie bootjes die in moeilijkheden waren gekomen. De migranten probeerden de oversteek te maken naar Engeland. 13 migranten werden van een kapotte opblaasboot gered. Vier migranten waren onderweg met een opblaasbare kajak. In Calais is gisteren door de politie een migrantenkamp ontruimd... waarna verluidt zo'n 500 mensen leefden. De boer die gisteren werd aangehouden nadat een agent zijn pistool had getrokken is vrijgelaten. De man uit het Gelderse Marienvelde moet zich op een later moment melden bij de officier van justitie. Hij werd aangehouden in Blijswijk in Zuid-Holland. De motoragent zou een groep boeren met trekkers de opdracht hebben gegeven om uit te stappen. De boer van 39 zou hebben geweigerd en met zijn trekker zijn afgereden op de motoragent die zijn wapen trok. Bij een inval bij een recyclingbedrijf in Venlo zijn 400.000 euro aan contant geld en dure auto's in beslag genomen. Politie, justitie en de FIOD vielen het bedrijf binnen vanwege een verdenking van witwassen en het overtreden van milieuregels. Ze zochten naar administratie, geld en verborgen ruimtes. Daarbij werd de hulp van Defensie ingeschakeld. Ook in de woningen van drie werknemers en bij een accountantskantoor waren doorzoekingen. Het weer. Vannacht opklaringen en lokaal kans op mist. Het wordt fris, met temperaturen tussen de 6 en 9 graden. Morgen zon en stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 19 tot 21 graden. Ook maandag droog en iets warmer.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 Is that true? <laughs> it feels like that sometimes. Really? And do you like being known as the undisputed queen of disco? Yeah, I, you know, it's nice being called the queen. The queen. Broadcasting worldwide. Do you hear any of these songs, it's intense. Undisputed queen of Disco. Undisputed queen of Disco. Undisputed queen of Disco. Undisputed queen of Disco. Floyd. We're, they're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough. Yeah. And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. Target. Because Target should be on the streets with us, calling for the justice that our people deserve.